Kasper Meijer met het NOS Journaal. De terreuraanslag op het Parijse staat de France gisteravond is mislukt. Dat schrijft de Wall Street Journal die een bewaker van het stadion sprak. Volgens die bewaker had tenminste één van de terroristen een kaartje voor de voetbalwedstrijd van Frankrijk tegen Duitsland. De man probeerde het stadion in te komen, maar zijn bomgordel werd ontdekt toen hij werd gefouilleerd. Terwijl hij probeerde weg te komen, blies hij zichzelf op. Even later blies een handlanger zichzelf op buiten het stadion... en een derde liet zijn bommen afgaan bij een restaurant in de buurt van het stadion. Het Franse OM gaat ervan uit dat de aanslagen een gecoördineerde actie was van drie teams van aanslagplegers. Er waren zeven terroristen die allemaal dezelfde wapens en explosieven bij zich hadden en dezelfde bomgordels gebruikten. Eén team werkte bij het Stade de France, de twee andere teams reden per auto door Parijs. Alle zeven terroristen zijn gisteravond omgekomen. Het officiële dodental na de aanslagen in Parijs is op dit moment 129. Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er zijn 352 gewonden, waarvan 99 mensen in levensgevaar zijn. Disneyland Parijs blijft tot dinsdag gesloten vanwege de aanslagen. Het pretpark was vandaag al dicht, maar er is besloten om de tijdelijke sluiting te verlengen. Hotelgasten kregen vandaag gratis eten. In het hotel liepen Disney-figuren rond om de kinderen te vermaken. Bij de ontsporing van een hoge snelheidstrein bij het Franse Straatsburg zijn zeker 10 doden en 32 gewonden gevallen. De trein liep uit de rails bij een dorp in de buurt van Straatsburg. Een deel van de trein kwam in het Marne-Rijnkanaal terecht. Het gaat om een testrit op het nieuwe spoor voor hoge snelheidstreinen tussen Straatsburg en Parijs... dat volgend jaar in april geopend moet worden. Er waren 49 technici aan boord, geen passagiers. Volgens sommige bronnen reed de trein veel te hard. Het weer is bewolkt en er zijn perioden met regen. De wind is stevig en kan aan de kust stormachtig worden.